City Dijkers met het NOS Journaal. De Europese landen binnen de NAVO hebben in decennia niet zoveel extra uitgegeven aan nieuwe wapens dan vorig jaar. Samen gaven de landen 500 miljard uit. Dat is 14% meer dan het jaar daarvoor. Volgens een Zweedse onderzoeksinstelling was die stijging sinds 1953 nog nooit zo groot geweest. Duitsland gaf van de landen het meeste geld uit aan nieuwe wapens. De stijging komt doordat de VS sinds president Trump aan de macht is... minder militaire steun levert aan Oekraïne. Europese landen vangen dat op door zelf wapens voor Oekraïne te kopen. Xavi Simons komt niet in actie tijdens het WK. De middenvelder van het Nederlands elftal liep zaterdag een zware knieblessure op... tijdens een wedstrijd van zijn club Tottenham Hotspur. De voorste kruisband in zijn rechterknie zou gescheurd zijn. Xavi wacht daarom nu een lange revalidatie. Simon schrijft op sociale media dat hij er kapot van is dat hij niet mee kan spelen op het WK. De eerste wedstrijd van Nederland is op 14 juni tegen Japan. In meerdere steden is het te druk geweest tijdens Koningsnacht. In Gouda en Almere werden aan het eind van de avond geen nieuwe bezoekers meer toegelaten tot het feestterrein. Volgens Omroep West waren er in Gouda tussen de 12 en 14.000 mensen op de optredens afgekomen. Ook in Utrecht was het op een gegeven moment te druk en werden de pleinen afgesloten voor nieuwe bezoekers. En koning Willem-Alexander brengt de nacht al door in Friesland. Hij kwam afgelopen avond aan bij een Van der Valk hotel in Rijp. Daar stonden tientallen mensen hem op, op te wachten met applaus. Ze hadden al het vermoeden dat Willem-Alexander in het Van der Valk Hotel zou slapen... omdat het gebouw al streng werd bewaakt en je er zelf ook geen kamer kon boeken voor vannacht. Komende dag viert Willem-Alexander met zijn familie Koningsdag in Dokkum, even verderop. Het weer, het is helder en min 1 in het oosten tot 7 graden aan de kust. Koningsdag begint zonnig, maar in de loop van de dag is er wel wat meer bewolking.